12 uur. Christian Bonenbakker met het NOS Journaal. In Suriname is verwarring ontstaan over de parlementsverkiezingen die morgen worden gehouden. Een Surinaamse krant had gemeld dat de verkiezingen mogelijk op de valreep zouden worden uitgesteld... vanwege de situatie aan de oostgrens. Maar president Bouterse heeft zojuist gezegd dat ze gewoon doorgaan. Aan de Surinaamse oostgrens zouden mensen in bootjes vanuit Frans-Guyana het land binnenkomen... in strijd met de coronamaatregelen. Dat leidt tot confrontaties met militairen en politieagenten. Het zou gaan om mensen die in Frans-Guyana wonen... maar in Suriname staan geregistreerd en daar op een oppositiepartij willen stemmen. Ruim 1 op de 5 personeelsleden van slachterij Vion in Groenlo is besmet met het coronavirus. Dat meldt de GGD Noord- en Oost-Gelderland. Meer dan 650 medewerkers zijn getest. Bijna 150 van hen waren besmet. Het bedrijf is inmiddels gesloten. De vakbonden maken zich zorgen over de situatie. Veel werknemers zijn arbeidsmigranten die vaak bij elkaar wonen. Ook werken in de slachthuizen veel medewerkers dicht op elkaar. Mensen die een boete hebben gehad voor het overtreden van coronaregels moeten die niet betalen. Dat zei hoogleraar Algemene Rechtswetenschap Jan Brouwer in het Radio 1-programma Dit is de Dag. Volgens Brouwer zijn de maatregelen, zoals het verbod op samenkomsten, in strijd met de grondwet. Als een dergelijke zaak voor de rechter komt, schat hij in dat het vrijspraak oplevert. De Italiaanse politie zoekt zo'n 400 migranten die dit weekend zijn aangekomen op Sicilië. Volgens een Italiaans persbureau zijn ze door een schip zo dicht mogelijk bij de kust gezet. Sommige migranten probeerden langs de snelweg een lift te krijgen en vroegen automobilisten om water. De politie kampt het gebied uit. De migranten moeten verplicht twee weken in quarantaine vanwege de coronapandemie. Het weer, het is bewolkt, lokaal kan nog een buitje vallen. Vanavond en vannacht koelt het af naar een graad of 11. Morgen wisselen zon en stapelwolken elkaar af, maar het blijft droog.